Zes uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Prinsjesdag zou de komende jaren in verschillende plaatsen in het land gevierd moeten worden. Dat staat in een plan dat de ChristenUnie vandaag presenteert. Vanaf 2021 is het Binnenhof niet meer beschikbaar vanwege de verbouwing. En daarom ziet fractievoorzitter Segers wel iets in een rondreizend circus dat de provinciehoofdsteden aandoet. Volgens Segers kan dit de democratie dichter bij de mensen brengen. Nederland veroordeelt de Turkse inval in Noordoost-Syrië. Dat heeft minister Blok tegen zijn Turkse ambtsgenoot gezegd. In een telefoongesprek maakte Blok duidelijk dat de operatie moet stoppen. Ook vroeg hij aandacht voor de humanitaire nood in het gebied... en de bewaking van de kampen met IS-strijders. Wethouder Richard de Mos zegt dat hij niets strafbaars heeft gedaan. Hij reageerde gisteravond voor het eerst op het Haags corruptieschandaal. De Mos wordt samen met een andere wethouder verdacht van corruptie en omkoping... omdat hij een nachtvergunning toekende aan een sponsor van zijn partij. De witte politieagent die zaterdag een onschuldige zwarte vrouw doodschoot... wordt verdacht van moord. De agent kwam op een melding af bij een huis in Fort Worth in de staat Texas. Toen de bewoonster ging kijken waar de vreemde geluiden in haar tuin vandaan kwamen... riep de agent dat ze haar handen omhoog moest doen. Vrijwel direct daarna schoot hij haar dood. De politie van Fort Worth zegt dat de agent regels over het gebruik van geweld heeft geschonden. Hij heeft zijn functie neergelegd en zit nu vast. Het terughalen van jonge kinderen van IS-strijders is bespreekbaar voor de VVD. zei Kamerlid Jezilkus gisteravond in Pauw. De VVD was eerder tegen de terugkeer van IS-kinderen. Maar kleine kinderen hebben hier zelf ook niet voor gekozen, zei Jezilkus. En het weer dan nog. De dag begint bewolkt, later trekt er regen over het land.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 I mean, she was steaming. And that time over at Johnny's place, well, this chick got up and she slapped Johnny's face. Man, we just fell about the place. If that chick don't wanna know, forget her. The boys are back in town. The boys are back in town. I said, The boys are back in town. will flow and blood will spill. And if the boys wanna fight, you better let them. That jukebox in the corner blasting out my favorite song.